Het Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Supermarkten willen een nieuw soort arbeidscontract invoeren. Een medewerker krijgt bij zo'n tussenbaan een contract voor vier jaar... en tegelijk geld voor scholing. Na die scholing kan een medewerker makkelijker ander werk vinden, schrijft de Volkskrant. De grote meerderheid van het personeel in supermarkten is jonger dan 23 jaar... en werkt op jaarcontracten van maximaal 12 uur. Ruim een kwart van het personeel is in vaste dienst. De Turkse regering gaat de noodtoestand in het land verlengen. Niet staat een verlenging in de weg, zegt president Erdogan. De noodtoestand werd vorig jaar zomer uitgeroepen na de koepoging in Turkije. Volgens de regering is het nodig om aanhangers van de geestelijke Gulen aan te pakken, omdat die achter de koep zou zitten. Critici zeggen dat de maatregel wordt misbruikt om critici aan te pakken en activisten en anderen de mond te snoeren. De overheid wil dat het bedrijf Gemoers in Dordrecht stopt met het lozen van de omstreden stof Gen X in rivier de Merwede, meldt het AD. De stof is al op verschillende plekken in Zuid-Holland in het drinkwater aangetroffen. En toxicologen waarschuwen dat Gen X gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. Volgens Gemoers is niet duidelijk wat de gezondheidsrisico's zijn. Het bedrijf wil de lozing hooguit halveren. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er opnieuw meer motoren verkocht. Volgens brancheverenigingen als de RAI en BOVAG zijn er ruim 3500 nieuwe motoren verkocht. Het hoogste aantal in één kwartaal sinds 2009. Er zijn nu ruim twee keer zoveel motoren op de weg als in de jaren 90. Toch is het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders in die tijd gehalveerd tot 47 in 2015. De groei van het aantal motorrijders vraagt volgens RAI en BOVAG wel dat ook andere weggebruikers nog beter gaan opletten. Het weer wisselend bewolkt met in het westen de meeste ruimte voor de zon.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 Ik heb nog staan uh, de prachtige nummer Stolen Moments in drie uitvoeringen. Bria Skonberg, ik zie staan de Microscopic Septet... Francisca Tandoy. eigenlijk heel veel. Maar ik ga het eerst hebben over een popminster... Nadat hij in 1967 een jazzkwartet op school had zien optreden... spenteerde Bob Minster al zijn zakcenten aan concerten. Onder meer van eh, Maas Davis, Thelonious Monk... tot hij naar het conservatorium mocht. Daar studeerde Amerikaan klarinet, gitaar en piano... voordat hij overstapte op saxofoon. Eh, zijn ritmisch gelaagde spel is te horen op talloze platen. Onder meer van Buddy Rich, Tito Puente. Eh, nou, maar ook eh, in de, de New York Philharmonic maakte veel gebruik van zijn eh, kunde. We zaten net al een beetje met Zuid-Amerikaanse klanken. En dit is Letten from, from Manhattan. De Bob Minster Big Band. Nummertje Carla. de Bob Minster Big Band uh, Latin from Manhattan. Eh, dat is grappig. Wat eigenlijk ook wel heel grappig is, is het volgende. Dat is een cd die, waarop Delfeo Marsalis en de Uptown Jazz Orchestra... een beetje de politiek op de hak nemen. Want deze cd is, dacht ik, uitgebracht in Amerika eind oktober... En die heet Make America Great Again. Nou, die, zin die kennen we wel. Want die meneer die staat nou, praktisch iedere dag in de krant. Donald Trump natuurlijk. En uh, Delfeo Marsalis heeft zich wel laten inspireren door de politiek. Niet dat hij nou die ideeën deelt van Donald Trump. Maar hij heeft wel die lijn overgenomen. En dat is best wel een aardig eh, cd geworden. Ik zal een klein stukje laten horen van het nummer Make America Great Again. Delfeo eh, Marsalis komt hij en daarna draai ik het mooie nummer Symphony in Riffs. Ah, yes. Make America great again. While this catchy slogan may serve as a poignantly potent political phrase, is it, in practical terms, a pragmatic proposition in the real world today? I submit, if you please, certainly not. Now, there will always be those of us who long for the good old days, either because we weren't there or we've simply forgotten what those days were actually like. Make America Times are steadily changing, and we have adjusted since 1492 with aplomb. That's right, here in America, we accept the good with the bad, the happy with sad, the rain with the sun, and the Democratic Republican, Libertarian, Green, and Tea Parties all the same. We may not agree with what you have to say, but we let you voice your opinion anyway. Make America great again. Ja, je moet maar op het idee komen, zou ik bijna zeggen. Eh, ja, het volgende nummer is, uh, eh, eens eh, even kijken, Symphony in Riffs. En dat is natuurlijk van Benny Carter. Ik moet hem even opzoeken, dan gaan we die starten, want dat is wel de moeite waard. Komt-ie. Mario Marsalis en de Uptown Jazz Orchestra. Make America Great Again. dit was het grappige nummer Symphony in Riffs. Uh, daar kom ik bij een van mijn favorieten. Als je aan jazzliefhebbers vraagt, heb je in plaats van Oliver Nelson... dan zegt bij iedereen ja. En dat is natuurlijk de blues en de abstract truth. Op dat eh, mooie album staat het nummer Stolen Moments. En ja, dat is eigenlijk mijn drie in eentje vandaag. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Eh, en ja, dat nummer eh, Stone Stolen Moments verscheen voor het eerst op een, eh, op een Eddie Lockhart, Colloquio Davis Big Band de LP Train Whistle. Maar even later heeft Oliver Nelson het zelf opgenomen met ja, Eric Dolphy, Bill Evans en Freddie Hubbard. En dat is een prachtige uitvoering geworden. Ik kan niet helemaal draaien, het is iets te lang... maar het is ook een van mijn favoriete nummers. Daarna draai ik nog een uitvoering. En te weten Carmen McRae en Betty Carter, een vocaaltje. En tot slot Frank Zappa. Dus drie keer Stolen Moments. En ik begin met Oliver Nelson. Olaf Nelson met eh, Eric Dolphy, Bill Evans en Freddie Hubbard. Die hadden we het eerste uur ook al een keer. Eh, van het eh, LP The Blues and the Abstract Truth. Maar ik had gezegd, ik doe drie uitvoeringen. En de tweede die ik laat horen is van Carmen McRae en Betty Carter. van de LP, of CD moet ik zeggen, de Carmen McRae en Betty Carter Duets. Live at the Great American Music Hall, San Francisco. 1987, Carmen McRae en Betty Carter met hetzelfde nummer Stolen Moments. Duurt niet zo lang deze keer. Die hebben een uitvoering van, uh, uh, ik dacht even kijken, ja, een minuut of drie. Dus die kunnen we helemaal draaien. Stolen Moments. How I miss all our stolen little The many times I'm not with you, they are such precious stolen moments that are meant only for us two. Whenever you're gone and I know you're not here, it's so hard to remember when you disappeared with your face always there right in front of me, dear. But you belong to her. your face the many times I'm not with you. They are such precious stolen moments that are meant only for us two. Whenever you're gone and I know you're not here, it's so hard to remember when you disappear. With your face always there right in front of me, dear, but you belong to her. But you belong to her. But you belong to her. But you belong to her. Carmen McRae en eh, Betty Carter. Uh, Stolen Moments zijn we draaien. Je luistert naar CFM eh, Jazz. En we zijn bezig met een drie in eentje, drie keer hetzelfde nummer, drie verschillende uitvoeringen. En dan ga ik nu de derde doen. En dat is de meest vreemde eh, die ik gevonden heb van dit nummer. En dit komt van het album van Frank Zappa, Broadway to the Heart eh, Way. Eh, Frank Zappa introduceert A Very Nice Man Named Sting. Eigenlijk aan een juichend publiek. En eh, dan komt Sting op de bühne staan en die houdt zijn praatje... en dan gaat Sting een nummer van de Police zingen. Maar het grappige is, als hij klaar is met het zingen... dan, speelt de, spelen de Models of Invention het nummer Stolen Moments. Deze bijzondere uitvoering, Frank Zappa en Sting. Now this afternoon, on my way down the elevator. We stopped at the lobby, and I was introduced to a man named Sting, who I'd never met before. And he's a very nice man, and he came to the show tonight, and I just talked to him in the dressing room a little while ago, and I said, How would you, Mr. Sting, like to come out on stage and perform with us? Uh, song. It's not in my nature to kick a man when he's down. When I saw the first half of the show, I realized I had to come out here and tell you something. But four years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, This here song by the police, Murder by Numbers, was written by Satan, performed by the sons of Satan, Beelzebub. Lucifer, the Horned One. I wrote the fucking song, all right? Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. If you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, and it'll voice an awful lot of mess because it's murder by numbers one, two, three. It's as easy to learn as your ABC. interesting. Een bijzondere uitvoering. Dat was een, bijzonder drie in eentje. Stolen Moments, eh, Oliver Nelson, Carmen McRae, Betty Carter en Frank Zappa en Sting. Eh, eh, en ze speelden het nummer niet eens slecht. Uh, pop en jazz gaan heel goed samen. Je ziet trouwens toch heel veel dat jazz aan het verpoppen is, zeg ik altijd maar. eens even kijken wat we dan op de rol hebben staan. We doen oud en nieuw door elkaar, zeg ik altijd maar. Eens kijken of het de Ja, hier heb ik hem. De Microscopic Septet, dat is wel een bekende jazzband. En die heeft ook een nieuwe cd uitgebracht. Eh, been up so long to look eh, like little... Eens dus even kijken hoe die precies heet. Ik moet even opzoeken. De microscopic septet, been up so long it looks like down to me. The eh, microscopic play the blues. En daar heb ik het nummertje van. Eens even kijken. De uh, cat toys. Mooie, cd, zeker de moeite waard. Eh, eh, trompetist Jerry Steiger is al jarenlang de manager van Scott Hamilton. Een uh, eh, tenorsaxofonist met een old school geluid... waar veel van zijn generatiegenoten eigenlijk aansluiting zoeken... bij de stijl van John Coltrane... speelt Hamilton met volle overtuiging de stijl van de swing nog steeds. Eh, en, eh, er is een cd'tje uitgebracht door die Steiger in, 19, eh, in 2016, zie ik staan. September 2016. En daar spelen Scott Hamilton saxofoon, Lia Klein zang en Francesca Tandoi piano. Nou, die Francesca kennen we, die was vorige week hier in Zandvoort. En dat is een aardig cd'tje, althans in de ogen van de mensen die houden van Scott Hamilton en Francesca Tandoi. Eh, helaas is de intro van de cd van eh, Klein... op het eerste stukje East Love weinig geslaagd. Haar stem is bovendien een beetje te dun... en ademt niet het echte jazzgevoel. Met het zingen van bekende nummers waag je op een gevaarlijk terrein in de jazz... en vergelijkingen liggen voor de hand natuurlijk. Klein komt niet in de buurt. Saxofoonspel van Hamilton en de begeleiding van Todoi zijn tegen hoog niveau. Daarom toch een nummertje van deze cd. Even kijken waar ik hem heb staan. Scott Hamilton, hier staat hij... Eh, easy to Love. You'd be so easy to love, so easy to idolize all lover's above. So worth the yearning for, so swell to keep every so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame. as a bow, so worth the yearning for. So swell to keep every home fire burning fire. You'd be so grand at the game, so carefree together that you do. nu tijd voor Renaud Garcia Fons, een uh, virtueuze jazz, virtueuze jazz-veteraan. Eh, wereldwijd erkend voor zijn meesterlijke beheersing van de contrabas. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. La Vie de François heet die cd. Zie je hem liggen, aanschaffen. Prachtige cd, alle nummers zijn werkelijk voortreffelijk. Ik heb gekozen voor het eerste nummer. Uh, Rue dat blijkt een, waarin virtuoos spel en westerse en oosterse elementen elkaar probleemloos vinden meeslepend geel. Renault Garcia Fonds La Vie de François, CDK 2017. ja uh, eh, de Rue van de cd La Vie de François. Ik las laatst dat er ook eh, binnenkort in Nederland... een Dutch Double Bass Festival gehouden wordt... voor de liefhebbers van de contrabas. Ik zie dat dat op 20 en 21 mei... in de elektriciteitsfabriek in Den Haag gaat plaatsvinden. Dus zoek het op op internet wie er komen spelen. De Dutch Double Bass Festival. Eh, ja, ik heb het altijd al gezegd. We doen wat ouds en modern. En het tweede uur zit altijd wat meer modern in. En ik kwam eigenlijk een, een groepje tegen. Twin Danger. Uh, die hebben een cd gemaakt. Twin Danger. En daarvan het nummer eh, Just Because. There's a charm, there's a mystery, a little sense of uncertainty. Check. be but it's here deep inside. Kijk maar op YouTube, daar zie je misschien wat filmpjes staan. Wat ook een aardige band is, is de band van Tini Thompson... de bariton-saxofoniste uit Duitsland... is in Nederland onder meer te vinden in de avontuurlijke ensembles... als de New Rotterdam Jazz Orchestra en Windkracht 7. En eh, die heeft laatst weer een, een, cd uitgebracht, The Long Ride. En daar doen we één nummertje van, het nummer eh, Chicago, dacht ik dat het heette.